silvery rain in the fountains and 10 cent red roses from department store counters. Watching the moonlight reflect off the river beside where the trains cross the bridge and slow down. Trains with white letters on black iron sides and wild rushing water that all rolls away. And little miss someone does not want to stay. Everyone's moving with places to go, and Mr. Zero, he sadly stands still. As the water goes one way, the train goes another. Mr. Zero stands still, and Miss Someone don't bother. Yesterday's kiss will be cold by tomorrow, as campfires of midnight dissolve in the darkness the room is deserted, the blinds have been drawn. Little Miss Someone has packed up and gone. Fast moving cars disappear down the highway with signs that say hitchhikers do not disturb. Mr. Zero looks quietly up from the curb. Morning has faded and shadows have grown, and little Miss Someone is on her way home. Just as stands watching her plane flies above, and with frost-bitten hands waves goodbye to his love. Walks through the park on a bright summer Sunday, and tapestry kittens that hung on the wall, they all die in the air like a soft minor chord a vacancy sign and a bulletin board. Mr. Zero is wrapping his jacket around him, speaking kind words that should have been said long ago. But little Miss Someone does not want to know. The night is deserted, there's dust on the shelf. Mr. Zero sits lonely and talks to himself. It's too late to change, the fine line has been crossed. The charades all done, Mr. Zero has lost. Het verhaal van Mr. Zero, als verteld door Keith Ralph in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, kinderen denken mee over kindvriendelijkere echtscheidingsprocedures tentoonstelling Linksaf bij Kunstwerkt en de film De Verwonderaars over liefde voor natuur. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. is gonna come and save you. We built too many false alarms. We're going down, and you can see it. most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You'll try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. We're cool. veelgehoorde gast in de late avond. John Mayer, hier hoorde je hem met Slow Dancing in a Burning Room. En daarvoor Mint Juleps en Only Love Can Break Your Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Echtscheiding raakt jaarlijks tienduizenden kinderen in Nederland en heeft een grote impact op hun leven. En onlangs was het ook het onderwerp van een speciale kinderconferentie. Lotte van der Laar van de Kleine Ambassade weet meer en is bij Herman de Bruin. Lotte, welkom. Dankjewel. Ja, echtscheidingsprocedures, dat zijn altijd heftige zaken, ook voor kinderen. Ja, zeker weten. En jullie willen dat kinderen daar aan eh, mee gaan denken of een stem in hebben in ieder geval. Zeker, ja. ja. We, ja we zien dat echtscheidingen jaarlijks eh, tienduizenden kinderen in Nederland raakt. En heeft een hele grote impact op hun leven. Mhm. En op de mate waarin zij fijn kunnen opgroeien. Dus hebben wij eh, in opdracht van het ministerie van JNV... Eh, in samenwerking met Stichting Villa Pinedo. Zij zijn er voor eh, ja, kinderen die een echtscheiding meemaken. Hebben wij een kinderconferentie georganiseerd. Met kinderen? Met kinderen, ja. De... En niet de ouders erbij? Nee, nee, het ging echt om, om de kinderen en om te kijken van... hé, hey, er zaten kinderen bij die helaas een echtscheiding hebben moeten meemaken... maar ook mhm. kinderen die dat niet hebben, om zoveel mogelijk eh, verschillende invalshoeken te hebben. Dus daar hebben ze heel de dag over meegedacht. En gepraat? En gepraat, ja. er waren experts eh, vanuit het ministerie aanwezig die de kinderen heel veel informatie konden geven over de huidige procedure. En eh, konden kinderen daardoor inleven door middel van eh, verschillende casussen. Mhm. Om eh, hun eigen mening daarover te vormen en adviezen terug te geven aan het ministerie. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat kinderen denken: ja, ik vind het een beetje, ik, schaam me er een beetje voor dat dit zo gaat. Ja. Of waren ze toch wel open? Ze waren heel open. Dat was heel mooi om te zien dat er een veilige sfeer in de ruimte hing. waar, ja, wat zorgde voor hele mooie verschillende gesprekken. ja. En heb je het met justitie van. Nee, met het ministerie van Justitie en Veiligheid, moet ik zeggen. Ja. Ehm, wat voor rol heeft die daarin dan? Eh, nou, zij wilde heel graag eh, eh, in opdracht om te kijken hoe ze de echtscheidingsprocedure kindvriendelijker kunnen maken. Ja, ze hadden nog nooit met kinderen gesproken erover? Nee, waarschijnlijk. Nee, ik Denk het, ja, nee, ik denk dat dat een groep is die eh, lastig eh, te vinden is. En laten wij daar nou <laughs> net eh, ons werk van hebben gemaakt. Ja, en wat was de reactie van het ministerie, van de mensen van het ministerie? Ja, dat weten we nog niet. We oh, hebben het net niet. pas opgestuurd, dus ik weet nog niet. maar ik denk dat ze er wel heel blij mee zijn, want ja... Ja, ze waren in ieder geval bij betrokken Ze waren dus- erbij, dus, ja. ja. ze hadden daar wel heel veel profijt van gelijk. ja. Dat doen jullie vanuit eh, de kleine ambassade in Schiedam. Maar het is een landelijk probleem. Ja. ja. ja dus, of eh, pakken jullie het heel plaatselijk aan? Ja, ja, ja, de kinderen die eh, ja, hier waren, die hebben dus ook echt hun steentje bijgedragen voor eigenlijk heel Nederland. En heb je het idee dat dat meer geaccepteerd wordt? Want kinderen waren er vroeger helemaal niet bij betrokken. Dat, ja. dat ging over die kinderen heen. Ja, ja. nou ja. ik denk de kinderen van nu hebben veel meer informatie eh, tot zich eh, eh, dan, dan, dan vroeger. Ja, ze zijn dus weerbaarder ook. Ze zijn weerbaarder en ze weten ook veel meer. Dus het is denk ik heel mooi om die stem nu al mee te nemen. Nou, als ze dadelijk 16, 18 jaar zijn en al hebben geleerd van, wel, mijn mening doet te doen en er wordt naar mij geluisterd. Ja, dat is natuurlijk het bijkomende effect daarvan ook. Zeker weten. Want dat waren kinderen van welke leeftijd hebben we het dan over? Eh, dit waren kinderen van groep 7 eh, volgens mij, 7 en 8. Ja, dus de basisschoolleeftijd gewoon nog. Ja, oh, ja. En die wisten al goed zichzelf te presenteren en te verwoorden. Ja, als je ze maar kennis geeft, dan kunnen ze meer dan je denkt. Ja, je moet aan de andere kant natuurlijk ook informatie geven. Ja, ja, zeker. Ja. Mooi initiatief van de kleine ambassade. Um, hebben jullie daar ook iets op de sociale media staan wat mensen naar kunnen kijken? of komt er nog een conferentie aan? Ja, er komen er genoeg aan. Ja? <laughs> nou ja, je kan op onze socials terugkijken naar eh, foto's of beeldmateriaal. Mhm. Dus ik zou dat zeker doen bij de kleineambassade.nl. Zeker. Dan kom je dat zeker tegen. Mooi initiatief, maar het moet nog verder gaan natuurlijk. Want alle kinderen moeten weten hoe ze met een echtscheiding om moeten gaan. Ja, dus ik denk heel, mooi eh, dat we jullie hebben kunnen helpen. Lotte van der je dankjewel van de kleine ambassade. En we weten nu hoe dat zit en dat het nog steeds verder moet gaan. Want kinderen moeten daarin beschermd worden en ook weten hoe het allemaal werkt bij echtscheidingen. Ja, klopt. dankjewel. Je rentre au milieu de la nuit, tu n'es pas encore couché, ta mère est déjà endormie, veux-tu descendre me parler Qu'est-ce qui t'arrive As-tu envie de me raconter ta journée, de me parler de tes ennuis Il semble bien que depuis peu que tu fréquentes ce garçon je te sens mal et plus nerveux à l'affût des camps, dira-t-on. J'aurais aimé, c'est évident, que tu sois comme tous les enfants, mais sois mon fils à ta façon. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, qui oserait te condamner et te שתנסה ce jour où, par malheur, j'ai dit en pleine conversation qu'il y a toujours à la rumeur quelque part une vraie raison. Tu es sorti comme un voleur en me laissant cette impression de n'être pas à la hauteur. Parle-moi juste un peu de lui, de vos projets, de vos envies et peu importe mon garçon, qui sont ses parents, ce qu'ils font. S'ils t'aiment fort, ils me ressemblent. Dis-moi d'abord ce qu'il te semble. êtes vous plus heureux ensemble. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, qui oserait te condamner et te shake the je t'ai fait. Je t'aime comme je Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl kick 1991 had ze er een hit mee, Lauren Wood en dit Fallen. En daarvoor Frédéric François, Je t'aime comme je t'ai fait. Zometeen de tentoonstelling Linksaf bij Kunstwerk, na Johnny Cash en A Thing Called Love.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 Tira Cox. Linksaf bij Kunst een solo-expositie van kunstenares Tanja Boksman uit Vlaardingen. Welkom in onze uitzending, Tanja. Ja, bedankt. Kunst Werkt in Schiedam. Eh, ja, daar hebben we het vaker over gehad, maar wat is het ook alweer? Het is een vereniging van, een stichting is het, die leden heeft of deelnemers. En deelnemers zijn dan kunstenaars, het zijn er geloof ik inmiddels 57, die ehm, samen de galerie runnen en tentoonstellingen maken. En bij Kunst Werkt eh, ga jij een expositie houden, althans door hen georganiseerd, en die heet ja. Linksaf. Uh, laten we even beginnen met de titel. Zit daar nog een bepaalde gedachte achter? de gedachte is dat ik rechts uitval heb door MS. Zowel mijn hand als mijn been. En ik daardoor beperkt ben. En eh, het is een beetje een grapje, maar ik ben ook wel links gaan werken met mijn hand om kunst te maken. Maar ook, ik gebruik mijn eh, linkerhand ook om mijn driewielfiets te bedienen. Want links heb ik in ieder geval altijd kracht en rechts is dat moeilijker, niet altijd. Kon je die knop meteen omzetten, eh, Tanja? Want eh, ja, het is toch een eh, progressieve ziekte. Bij de een trager, bij de andere sneller. Maar hoe kon je die knop zo snel omzetten om met links te gaan werken? Nou, dat is in mijn geval dan heel lang wel redelijk traag gegaan, mijn ziekte. Ja. En tot mijn grote verbazing ging het daarna toch wel hard. En dat is wel een knop die nog niet helemaal om is hoor. Oh ja, dat, ik, eh, ik. Duidelijk, dat ik duidelijk gehandicapt ben en steeds erger. En erger dat het ook behoorlijk progressief is. Dat eh, heb ik af en toe nog wel, moet ik eraan wennen. Die solo-expositie is niet door jou georganiseerd, maar die is eigenlijk op jouw pad gekomen. Hè? Die hebben anderen voor jou in het leven geroepen. Ja. En wat is daar te zien? Ik heb vaak in series gewerkt, vaak toch wel figuratief werk. En er is, uh, zijn series over fonteinen. Zowel in Parijs als in eh, Italië. Want ik heb veel gereisd in, eh, door Europa per fiets. Er zijn eh, veel havens. Want ik heb ook iets met havens. Ik woon zelf in Vlaardingen. en ben in de buurt van de haven geboren. Dus ehm, veel verval van panden die eh, half in, op instorten staan. Er is veel afscheid in de vorm van ja, begraafplaatsen. Inspiratie is ook bedevaarten. Want ik heb ook iets met bedevaarten en kerken. Wat heb je daar dan mee? Nou, ik hou heel erg van Romaanse kunst. En eh, ik loop toch ook, als je, omdat je altijd op de fiets reist... dat doe ik al, eh, al heel lang eh, kan je makkelijk stoppen overal. Dus je gaat kijken, want ik heb interesse in een kerk inlopen en de beelden te zien. En ehm, ik ben ook eh, een paar keer de Santiago-route gaan eh, doen. Ik heb ook foto's gemaakt een aantal jaren van de Semana Santa in Spanje. En de Semana Santa is de week voor Pasen. Ja, de Heilige Week, hè? Ja, ja de Heilige Week. En eh, ja, dit, dat heeft me toch heel erg geïnspireerd. En ik ben van oorsprong protestants, maar vind het theater wat er dan te zien is... en ook wel eh, de gemeenschapszin, ja, hartverwarmend. Ook het, eh, ja, het menselijke. Ja, even terug naar je werk. Eh, je zei eh, wat er allemaal hing in die series. Eh, welke techniek gebruik je en welke stijl? Ik gebruik heel veel druktechnieken, grafische technieken. Dat is etch, lino, houdruk litho, dat is een steendruk, zeefdruk, melkpakdruk. En het is allemaal figuratief? Voor een deel wel, maar wel geabstraheerd soms. Oh, en zijn het grote werken? van, dat gaat van heel klein, van 10 bij 10 centimeter tot 100, 100. Oh ja, nou dat is inderdaad groot. En eh, ja, toch maar die Nederlandse vraag even. De prijs, als je iets wil kopen, van waar tot waar loopt dat ongeveer? Ik denk dat, eh, omdat er een klein werk bij is, vanaf 20 euro zijn er eh, kleine etjes te koop. Want ik werk in oplagen. Een, eh, Iemand die grafische eh, technieken doet, kan in oplagen werken. En dan is de, is de prijs ook goedkoper. Ja, nou dat is mooi om te horen. Eh, even de technische gegevens. Het is een kunstwerk in Schiedam. Tot wanneer loopt die tentoonstelling? Tot en met zondag 26 april. Oké, nou heel hartelijk bedankt voor deze geweldige uitnodiging. En ook bedankt voor je positieve energie. Dankjewel Tanja Boksman uit Vlaardingen. En eh, we kijken uit naar de solo-expositie van je. Dankjewel. De Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. straighten up the pain. what it means. Still, there's a light I hold before me. baas zelf, Bruce Springsteen, samen met Shane McGowan in A Rainy Night in Soho. En daarvoor Treintje Oosterhuis, die zich afvroeg of dit alles was. Zometeen de film De Verwonderaars over liefde voor natuur. Na de Little River Band en Reminiscing. Lekkere muziek van de Little River Band een Reminiscing. Ons volgende onderwerp. Zes jaar geleden besloot programmamaker Rick van der Linden om zijn werk als filmmaker in dienst te stellen van biodiversiteit. Zijn film De Verwonderaars gaat over de liefde voor natuur. Hij is bij Herman de Bruin. Rick, welkom. Dankjewel. Um, we gaan praten over De Verwonderaar. Dat is een film die je gemaakt hebt. Maar ben je al lang met filmen bezig? Ja, ik heb tijdens mijn studie geschiedenis een audiovisueel practicum gehad. Dus mhm. daar heb ik eigenlijk eh, voor het eerst een, een korte documentaire gemaakt. En toen dacht ik, ja, dit, dit vind ik wel leuk. Toen ben ik eigenlijk, heb ik een camera gekocht en ben ik gaan rondbazuinen dat ik filmpjes kon maken. Ook al als ik, nu, als ik nu terugkijk, denk ik, kon er natuurlijk nog geen, nog geen rol van. Maar eh, nou ja, je eh, moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen. Ja, ja. Dus filmmaker, is dat eh, je beroep op het moment? Ja, dat is het altijd geweest. Nooit leraar geschiedenis willen worden? Nee. De verwonderaars. Ja. Waar gaat het over? Nou, ehm, toen ik zelf meer oog had gekregen voor, voor het niet-menselijk leven om mij heen. Toen, ehm, toen heb ik zelf eigenlijk heel veel energie gekregen daarvan. En dat heeft me eigenlijk ook op dit pad gezet. En eh, dat is gewoon het je verwonderen over eigenlijk iedere levensvorm die ook in je tuin zit. Eh, eh, dat kan heel dichtbij zijn. En wat daarbij helpt, wat mij geholpen heeft, is Ops Identify, een appje waarmee je een fotootje kan maken van een bijtje, een mier, een plantje, wat dan ook. En die helpt je het te herkennen en mhm. het op naam brengen. En dan, nou ja, dan kan je natuurlijk wat leren over hoe het leeft. En eh, dat hielp mij vaak om dingen op naam te brengen. Maar daar zit een hele wereld achter. En een avond raakte ik verdwaald op dat platform. En niet zozeer op basis van de waarnemingen, maar op basis van de waarnemers. Want daar kon je hele dataprofielen zien van mensen die zich bijvoorbeeld alleen maar met uh, uh, korstmossen bezighield. Of mensen die alleen maar heel specifiek op één plekje, hun tuin of hun park, die daar echt alles wat er te vinden was ehm, in, in, kaart brachten. En het dus ook allemaal uh, er lijstjes van maakte en het gingen tellen en, en monitoren en meten. En ik raakte zo gefascineerd door die mensen dat ik dacht, eh, ik, ik ga eens iemand die meer dan 2000 soorten in zijn eigen tuin had gezien, dacht ik, ik, nodig mezelf eens uit. Eh, en neem mijn camera mee en ik ga, was gewoon nieuwsgierig naar die mensen geworden. Dus heb ik heel veel portretten gemaakt van heel veel mensen die net met een iets andere blik naar hun omgeving kijken. En heel erg geïnteresseerd zijn in alle kleine dingetjes die daar leven. Ja. Onder andere. Ja. ja, eh, we hebben het over waarnemen.nl, hè? Ja, dat is eh, de website waar al die mensen. Maar het verbaast je volgens mij dat er zoveel mensen zijn die daarmee bezig zijn. Dat klopt, ja. Ja, en ook vooral. Eh, ik, heb, ik heb het ook een beetje antropologisch onderzocht, omdat al die mensen enigszins de, de vergelijkbare drijfveren hadden. En tegelijkertijd hadden ze ook weer hele specifieke individuele voorkeuren, zeg maar. En redenen waarom ze dat deden. Mm. Eh, en soms zaten daar niet alleen interesse in de natuur in, maar ook eh, gewoon een, een, een soort ehm, ja, hele grote behoefte om, om, om dingen in kaart te brengen. Of om het te, eh, te proberen te ordenen, zal ik zeggen. Rubriceren ook. Ja, ja. Maar ook verwondering, denk ik. Absoluut. Ja. ja. En die is bij je ook binnengeslagen, die verwondering. Ja, zeker. Ja, en die, deze mensen hebben me daar ook bij geholpen. Dus ik, door mijn eigen verwondering ben ik op het spoor van die verwonderaars gekomen. En die verwonderaars hebben mij weer geholpen om... Ja, bij mij begon het een beetje met vogels die mij het landschap leerden lezen. Mhm. En als je met iemand die heel erg veel van kosmossen weet een dag op pad bent, dan kan je daarna ook niet meer langs een boom lopen zonder <laughs> naar kosmossen te kijken. Die ja, want er zijn er ook heel veel van. Dat verbaast me ook altijd dat ze zeggen, ja, dan hebben we zoveel van. Nee, dat is niet dit. Dat is wat, net wat anders. Ja. Sterrenmos of hoe ja. het heten mag. Ja, er is ehm, zoveel verscheidenheid. En Dat is gewoon zo fascinerend. Ja. ja. Ehm, maar de verwonderaars, gaat dat dan over die mensen? Of is het de verwondering met de natuur? Ja, het is het is allebei, dus je kijkt door hun ogen mee. Dus de kijker wordt ook uitgenodigd om, om, om mee te gaan in hun verwondering. Ehm, maar die mens staat ook centraal. En ehm, ik noem het wel eens dat ik natuurfilms maak met de mens in de hoofdrol. Omdat het voor mij een, eh, een beetje een misverstand is dat we natuur en mens uit elkaar getrokken hebben. Ja. En eh, eh, dat ik het juist heel boeiend vind te kijken welke rol hebben wij nou te spelen hierin. Dus de mens is heel nadrukkelijk de hoofdrolspeler in deze film, waar natuur ook een grote rol speelt. Mijn hele idee met het eh, samen die vertoningen organiseren is dat als je een film vertoont eh, wat voor mij niet alleen maar entertainment is, maar ook eh, voer voor een, voor een goed gesprek of voor actie. dan is film een heel mooi middel om mensen bij elkaar te brengen en om samen een soort energie te, te, te creëren bij, door het samen kijken van die film en daarna daarover in gesprek te gaan. Dat, dat, dat is ongeveer waar het mij om te doen is. En dan kunnen mensen even kijken op Rick van der Linden. Rick met R-I-K, hè? En dan komt het allemaal uh, voor elkaar. I was singing in a bar in San Diego. And the clock on the wall said time to go. And the old man chair by the fire. Said, Would you boys mind playing one more? One more song. Dit is De Late Avond pareltjes achter elkaar. Maxwell en Whenever, Wherever en Whatever. En daarvoor Randy Meister, ooit van de Eagles in One More Song. En dat was de late avond van dinsdag 21 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Anouk blijft nog even bij je. Fijne nacht. How's life? Are you okay? I wonder if you ever think of me. It's been nine years since that kiss. I can't help but reminisce. Hey, Michelle, do you? Walk the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces, so in love.